Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De captain van motoclub No Surrender is opgepakt in Frankfurt. De man was sinds januari voortvluchtig en werd toen veroordeeld tot 3,5 jaar cel... voor deelname aan een criminele organisatie. Hij had zich na dat vonnis moeten melden, maar kwam niet opdagen. De politie in Duitsland kwam de man op het spoor... door samenwerking met de Nederlandse politie. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort overgebracht naar Nederland. Iran is kwaad dat Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade het land heeft uitgezet. Ze werden begin juni al uitgewezen, het is niet bekend waarom. De Iraanse regering heeft de uitzetting veroordeeld en in Teheran is de Nederlandse ambassadeur ontboden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitzetting onvriendelijk en niet constructief en zegt dat Iran het recht heeft om vergeldingsmaatregelen te nemen. Noord-Korea wil zijn kernwapens alleen opgeven als de Verenigde Staten dat ook doen. Dat schrijft het communistische land in een verklaring. De gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo in Pyongyang voerde met vertegenwoordigers van het regime lijken daarmee uit te lopen op een fiasco. Pompeo was in Noord-Korea om verder te praten over de afspraken die president Trump eerder in Singapore maakte met het regime. Toen beloofde Noord-Korea te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens... en testlocaties voor nucleaire wapens te ontmantelen. Engeland is door naar de halve finales van het WK voetbal. Engeland versloeg Zweden met 2-0. Het is voor het eerst sinds 1990 dat Engeland bij de laatste vier van het WK zit. Vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander wordt van Engeland. Dan is de laatste kwartfinale tussen Rusland en Kroatië. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, minimaal rond 13 graden. Morgen opnieuw volop zon met 20 tot 23 graden aan de kust...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 Ja, zeker weten. Zeker weten. Jongens, we gaan gelijk van start met tips. Want dan doen we eigenlijk wel gelijk. Want we hebben natuurlijk maar, maar twee uurtjes. Dus we moeten dat zo goed mogelijk vullen. En Patrick, jij had een, eh, een tip eh, voor deze week. En eh, kun jij mij daar alvast wat, wat meer over vertellen? Uh, nou ja, ik heb uh, gisteren eigenlijk heb ik een beetje gekeken wat ik nou als tip wou. En Is het een beetje zoiets als dit? Oh, yeah. ja. ja, ja, ja, ja een beetje, een beetje free is het. Het is wel... Eh, eh, een, beetje, een beetje free, een lekker nummertje. Het is een beetje oldschool eigenlijk. Nou, niet oldschool, maar gewoon als vroeger. De oude, oude trend van okay. de zanger die het is. Oké. Nou ja, dat, luister, dat kan er dan maar eentje zijn. Mr. 305, Mr. Worldwide. Ja, dan hebben we het alleen over Pitbull. Pitbull, free. Now we're gonna take it from Miami. the pineapple, to New York, the Big Apple. Now let's escape, darling. Party jumping until the morning, feeling free, free, free. fresh off the boat, smelling like Bahamas for sure. I still got the ship escape, still the Godfather, still El Padrino. You know, after dark it gets a little loose. A lot of rollers real fan, no goose. Straight water, straight land, no juice. Catch me on the top deck, yeah, no roof. Travel the world like it's a new sport. Moving to escape to New York. Ahora ven aquí, mami, un beso. Tú sabes que te gusta. Deja eso. free, free, free. tonight. Ja. Heerlijk. Tip voor Patrick. Pitbull Free Free Free. We hebben een beetje een ongebruikelijke tip eigenlijk eh, deze week. En dat is de tip eh, van mijn vriendin. We hoorden vanavond, vanmiddag hoorden een plaatje en ik moest even twee keer nadenken. Maar dat is dus eh, Whenever van Connor Mayard met Chris Cross. En Patrick, ga jij eens even kijken of jij weet van wie dit nummer eerst is geweest. Goed luisteren. over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. that makes me smile. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under, you never have to wonder. You can always play by ear, and that's the deal, my dear. weet al, Patrick. Jazeker. Ja, je weet het al? Ja, ik weet het. Van wie was het nummer dan? Shakira. Heel goed. Whenever, wherever. Dat is de tip dus van mijn vriendin. Schatje, mocht je geluisterd hebben. Deze was speciaal voor jou. En ik eh. Eh, ga voor een plaatje wat, eh, ja, wat, wat een, wellicht een klein beetje uit de toon valt. En je hoort het, ik haal hem heel even, even weg. Want er zit meestal al gelijk een, een intro aan. Dus uh, zo zonde. En dat is een, nummer wat, wat eigenlijk alweer wat ouder is. Het komt van een deluxe album. Even stil. En dat is dus eh, van, van Brainpower. Ik heb al eerder een plaat van Brainpower aangekondigd. Maar ik, ik, echt, echt waar, ik, zeg het tegen heel veel mensen. Maar ga alsjeblieft het album gewoon een keertje luisteren. Want er staan zulke lekkere platen op. En ja, waaronder deze plaat. En het is ook een beetje in de love vibe. Een beetje de, de warme zwoele sfeer waar we in zitten. Hmm. En kijk, Jawel, je komt erachter. Ik weet dat je deze heerlijk vindt. De total package is geweest. Brainpower met alles. De kunsten gaan verder dan die van Scarface. <laughs> maar anyways. wat ik wil, ben jij. En alles alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug Laat ons perplex in love werken, nog voor de bewijzen komen. Seks in Antwerpen, New York, Parijs, Rome. Lekker glad, als het gangster seksen van die lauwe mee. Oh, maar wel die nectarversie met het blauwe label. Tuurlijk uren durend, gefreak in een Spaanse villa. Natuurstenen muren, geen buren die gluren, prima. Foto's waarop jij en je lijf in een broodje staan. Michael McDonald, dat keep forgetting in de auto aan. Lief, het is zo puur. Het wordt dieper met elk uur, mijn liefde die je voortborduurt. Op een niet meer te stoppen vuurleven, Liefde Niet meer zo guur als een crisis die niet meer duurt. Mijn unieke muziektype die lief vanuit alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij Waar ben je schat? Oh, wacht even, nu dwaal ik af Ik wil je lieve beige teentjes met rode nagelak voetjes Meteen naar je benen, je middel, je navel Fenomenaal, daarna je heuvel van Venus Je dijen, heupen en tepels van geil en leuk Naar heel hevig blijven we heus wel tevreden Vibend of heel stevig Heb je vast, kijk je aan Dit is voor altijd mijn leven Al het geluk van de hemel op aarde Ik zal het je geven, heb nooit een ander gegeven. Jouw mooi en stranden bewegen Dat is de mooiste prachtketen in mijn onderbewuste wegen Ben je boos, teleurgesteld, verbitterd of pist Ietsjes meer geïrriteerd of weer eens een keer gedist en of je nou vaak zit met je alledaagse shit of met de pa van je kind. Of ja, als je je vader mist. Dame, ik zeg, je blijft mijn indiaantje beslist. Die diepe liefde liefste wordt niet door een traantje gewicht. Alles want je bent wil, alles. Ben jij en alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug in mij. En alles, alles wat ik wil, ben jij. En alles, alles vind je terug mijn peach baby Alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij En alles alles wat ik wil ben jij En alles alles vind je terug in mij als je luistert, dat laatste telefoontje was niet pluis, hè? Van zuiver naar een ruis die verduistert. Het sluimert onder huid, maar de puinhoop die is duidelijk. Alsof je hart nu huilend per abuis is gekruisigd. Maar duifje, ik wuif u met mijn zuiverste uiter. Van buiten ruikt het als door puikheid besuikerd. Van binnen huiveren luide geluiden luid uit. En niets dan naar alles verlangen, dat is de buiten. Dacht je dat is steeds wat ik vast al niet meer beslis? Of kan je pas alles geven als het er niet meer is? Geen hatende dis, vragen van list en eerbetoon. Wat gratis is aan je puurheid en charismatisch gemis. Visioenen van mijn prachtige dame achter een kinderwagen Samen in de herfst ontstaan. tussen de bladeren Waar je dan ook zal gaan, Malediven tot aan Italië Zal zich later in het lot laten vertalen En ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil, ben jij Iedereen wil een stukje terug maar ik wil alles wat ik wil ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil ben jij En alles, alles vind je terug in mij En alles, alles wat ik wil ben jij En alles, alles vind je terug in mij Hij blijft lekker. Hij blijft lekker. Mm, ja, ja. Brainpower, alles. Ja, je moet hem... Ik, ik, heb de laatste tijd, ik heb wat met Brainpower. Ik kom er niet los van. En er zitten een paar aantal, aantal platen bij waaronder niet doen nou... Uh, ja, die ben ik wel. Eh, en deze, ja, ik weet het niet. Het heeft een beetje een... Eh, ja. Ik respecteer jouw mening over deze, dit nummer. Ja, dat is, ik, heb deze plaat eigenlijk de laatste tijd wel veel in mijn hoofd. En ik ben ook weer heel, helemaal aan de hardstyle, hardstyle scene aan het oh, oh verdwijnen oh, af en toe. Ja, dus ja, die hoorde ik terugkomen vorige week. Ja, dat was, eh, dat, ik vond het een lekker plaatje. Ja. is zeker ook voor de Disney-liefhebber onder ons eh, die dat <laughs> herkent. Eh, ja, dat sowieso. Is, leuk. Zeker leuk. Ja jongens, dat waren onze tips. de drie tips nog heel even op een rijtje. We beginnen natuurlijk met die van Patrick. Patrick die had Pitbull met Throne Throne met Free Free Free. En daar had mijn vriendin, had er dan Whenever met uh, Conor Mayer, Chris Cross Amsterdam. En daarna hadden we mijn, ja, mijn tip een beetje ouderwets, maar toch fijn om af en toe eens wat uit oude doos te mogen trekken. Brainpower met alles. Dus ja, dat zijn de drie tips. Eh, mocht je ze gemist hebben, je kan ons natuurlijk altijd naar luisteren. Aankomende week staat de herhaling natuurlijk er weer op. Dus Komt helemaal goed. En tot nu toe staan ze ook nog gewoon in de lijst. Want ik voeg ze altijd samen met de Euro Breakdown lijst. Dus nou. mocht je hem eh, willen doorluisteren. Ga dan even op eh, Spotify even zoeken. Dan vind je dus, eh, moet je intikken Euro Breakdown. En dan kun je de lijst dus ook naluisteren op Spotify aankomende week. En vrijdag worden de aanpassingen voor het laatst gemaakt. Dus dan staat er weer een nieuwe in. Juist. Dus ja. En dan, uh, ik deel hem wel eventjes op onze Facebookpagina. Ook Euro Breakdown. Hartstikke goed. Kijk eens aan. Lekker. Ja, dat waren dus de tips. We gaan nu weer gewoon weer even terug naar de plaats eh, die wij natuurlijk eh, in ons mooie repertoire hier hebben. En we hebben het er alles over gehad. We, we Patrick, en, eh, ja, Patrick er ook wel van mening dat dit een beetje een zomerhit zou, zou, kunnen zijn. Of in ieder geval zou moeten worden. En dan, ja, dan heb ik het over een paradijselijk avontuur... waar George Ezra ah. ons in mee gaat nemen. Oeh. My love. I love her, love her, love her. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know me from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. time. My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm in my head, and I could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. got it right replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna go back to you. I know I go back I go back to you. I go back to you. I know I say I was but I go back I to I go back to you. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone in my head, and I get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Ja, Selena Gomez met Back to You. Ja, ja. Ja, ja, ja dat was hem dan alweer. Ja, we, hebben straks een plaat. En dat is ook van een artiest waarvan ik eigenlijk niet had gedacht dat ik die ook nog eens zou aankondigen. Maar hij staat erin. En hij staat erin. We gaan, hem, we gaan hem gewoon we gaan hem straks draaien. En nog hoog ook. Hij staat zeker hoog. Hij staat zeker hoog. Oké. Nou ja, ik ben benieuwd wie. Ja. Eh, ja, eh, voor, de, voor, de, voor de ouders, jonge ouders, oude ouders onder ons. We hebben natuurlijk allemaal wel eens een keertje hè, dat, dat ons kind iets doet. Eh, ja, wat niet mag. Eh, en ik kan zeggen dat ja, mijn, mijn dochter van, van drie, bijna vier... Eh, ja, ook wel eens af en toe een moment dat ik denk van... Oh jezus, wat doe je nou? <laughs> wat doe jij? Hoezo? Maar ja, dit spant wel de kroon. want het, zoontje, het zoontje dus van Hillary Duff... die zoontje slaat Hillary Duff en dus een blauw oog. Hillary Duff is ook wel bekend van de serie Lizzie McGuire... Daar is ze eigenlijk in, eh, in eh, ja, beroemd eigenlijk geworden. Daarna heeft ze natuurlijk ook nog een, eh, een aantal nummers uitgebracht. Hilary Duff zal dus de komende tijd geregeld een grote zonnebeeld te zien zijn. En ja, dan niet dus, ja, van het mooie weer, dat, dat, mag duidelijk zijn. Want haar zesjarige zoontje heeft haar dus een, een blauw oog geslagen. En terwijl de zwangere 30-jarige actrice het al moeilijk genoeg heeft... ja, met de hoge temperaturen in het land... blijkt ze ook nog een, ja, een nogal verhit kleutertje te hebben... En haar eh, zesjarige zoontje eh, Luca die eh, sloeg Hillary Duff dus ja, vol in haar oog. Luc heeft, een, heeft een aardig blauw oog gegeven. Schrijft dus de blondine bij een foto die ze op Instagram stories heeft geplaatst. Ja, het is natuurlijk een ongeluk, maar het doet wel heel erg veel pijn. als ik dan even kijk, dan heeft die kleine heeft nu al een, een, een mooie rechter- of linkerhoek. Heeft die, het is wel een, ja, er is een streepje te zien. Ja, dat is een, een plekje. Ja, nou, kun kan je wel vertellen, als mijn kind mij blauwe oog slaat, dan... Uh... Eh, Heb ze er ook heen? Nou, dat, dat weet ik wel zeker, ja. <laughs> dat, dat weet ik wel zeker. Ja, eh, dat betwijfel ik. Dan kun je ze hem terugkrijgen. Eh, ja, ja, ja. Nee, dat geloof ik helemaal geen reden Nee, nee, nee. ik geef gewoon een tik op de vingers en ze moeten op de trap zitten. Maar eh, nee, ik zou mijn kleintje zou ik, zou ik nooit, nooit zo niet tikken, om het, om het zo te zeggen. Nee, maar het gaat dus om een ongeluk dit. Ja, het is een ongelukje. Dus waarom, waarom schrijven ze het zo groot? Oh, slaat een blauw oog. Ja, maar ja, dat, dat, dat is... het wordt allemaal zo opgeblazen. ja, maar dat is altijd zo. Dat is als je in de grote kranten gaat kijken, dat is... Stel, hè? Stel, als ik nou een kleine teen stoot en mijn navel ligt eraf, komt dat ook op de Telegraaf? Nee, nee, nee, niet. Maar wij zijn niet bekend. We worden wel bekend. We worden wel bekend, natuurlijk. <laughs> Uiteindelijk zullen wij echt wel bekend worden. Maar ja, laat ik zo zeggen, dat, dat, dat is de media van tegenwoordig. Zet er een mooie kop op en, eh, en, en die mensen trekt en mensen die gaan het lezen. Ja, nou, hè, zo hebben wij dat dus nu ook weer gelezen. Dus dankjewel, uh, eh, uh, eh, mediakanaal waar wij dit vandaan hebben. Dus ja <laughs> Ja, nee, eh, de plaat waar ik het eh, dus eigenlijk net over heb, want we gaan gewoon lekker terug naar de muziek. Dat is dus een, een, een ja, nogal eh, controversiële artiest, laten we het zo zeggen. Dat Aha. is er eentje die toch al wel voor aardig wat, wat dingen in het nieuws is geweest. heeft ook geroepen dat hij voor het kandidaatschap van, voor de, wil gaan van, voor, voor president van Amerika in 2020. heeft onder andere de microfoon van Taylor Swift uit haar handen gerukt toen zij een prijs kreeg waarvan hij dacht dat Beyoncé het verdiende. En ja, dan eh, hebben we het maar over één rapper. En dat is eh, ja, de meeste en veel besproken rapper denk ik wel van de afgelopen jaren wel weer. En dat is Kanye West met de plaat All Mine. out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that medulla obligato. Get the rubbing on my lap, get the chili out the bottom. fuck it up. Pussy good, gon' back it up. Pipe up, I'ma pipe up. Making mine, I done fell in love. Juicy thing, make that pussy sing. One more time, baby, do it big. Make it cry, come boo hoo this shit. Yeah, you a supermodel thing. Planet ass bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. Changing out my doula obligato, get the rubbing on my lap, get the chini out the If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell, and still might want me a Stormy Daniels. Sometimes you gotta bag the boss up. I call that taking Corey Gambles. Find yourself up in the food court, you might have to enjoy a sample. All these thoughts on Chris and Mingle, almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guaranteed that bitch gonna leave you. Hey, time is extremely valuable, and I prefer to wait it on girls is basic. That's just some yay shit. Right now, let's do what we want. Let's have a threesome, you, you and a blunt. I love your titties, cause they prove I can focus on two yeah, things at once. I'm out of Then that ass busting out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that Medulla obligato. Get the rubbing on my lap, get the chili at the bottom. Het spijt me, maar ik doe dit normaal gesproken doe ik dit nooit. Dat doe ik echt nooit. Maar dit ga ik nu echt wel doen. Echt serieus, ik ga de kettingzaag in die plaat zetten. Echt waar, dit, dit kan niet. Dit is, hoe kun je dit... Nou, sorry hoor. Ik weet dat dit... Nou... na nou, echt, sorry, ik vind dit echt gewoon nog matig ook. Schrikkelijk slecht. Dit is echt, nou, sorry. Dit, sorry mensen, voor de mensen die hier, ja, ik weet niet of er mensen zijn die hiervan hebben genoten, maar Heel eerlijk, nogmaals, ik, ik gooi gewoon de kettingzaag doorheen. Want dit, dit, dit kan gewoon niet. Nee, verschrikkelijk. En de kettingzaag is een oud dingetje. Dat is, een, eh, dat is eigenlijk voor de mensen die, die, die al, al hele, hele lange tijd naar uh, de Euro Breakdown eh, luisteren. Of die naar de Nightwalk hebben geluisterd op het moment dat ik het toen nog met Jan Frans toen deed. Eh, was de kettingzaag was dus een, een middel eh, om als er, als er platen naar boven kwamen... die wij bijvoorbeeld als tips hadden gekregen of die stonden ergens in een lijst... Eh, dan was de kettingzaag dus eigenlijk het middel dus om die platen te doorbreken... op het moment dat het gewoon echt verschrikkelijk was. Ja, om de oren te besparen, even ja. de kettingzaag Nee, dat was echt, echt, echt... Nee, wauw. Dat, is, nee, dat, dat, dat gaan we nooit meer doen. nee, dit is niks. Nee, Nee, gewoon absoluut, absoluut niet. Eh, nee, dit gaan we niet meer doen. En eh, nee, gaan we, hij blijft waarschijnlijk nog wel in de lijst staan. Hij zal in de lijst blijven staan, maar heel eerlijk... en eh, sorry als ik, als ik, als ik hier gedoe mee ga krijgen... maar nee, hier ga ik... ja, deze ga ik niet meer draaien. Dat, ga ik, dat, gaat, dat, dat, gaat niet meer gebeuren. Ik ben blij ja, ik, hoop, ik jullie ook. Ik, ik kan het me heel goed voorstellen. Dat, eh, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Hey, ja, eh, in de tussentijd eh, is er wel iemand die de studio insluipt. En ik hoor wel wat gestamp. Oh shit. Ja, volgens mij komt hij hoor. Daar is hij. Ja, ja, ja. ja is hij nou- er al? Ja. Is oh, zit hij voor de microfoon? Ja. Komt is het wisselen? Oh jongens, daar gaan we, daar gaan we. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog Zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. Hey jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Euro. Kijk, als we dan nou over een goede rapper hebben, hebben we het over deze man. En hij is weer weg. MC Falafel heeft eh, officieel de Euro Breakdown weer even opengetrokken. En eh, ja, daar gaan wij eh, natuurlijk weer verder met de nummer 20 naar nummer 10 toe. En we beginnen met Marshmallow en Anne-Marie met Friends op plek 20. Stond vorige week nog op plek 17. En Rudimental, Jess Glen, Macklemore en Dan Kaplan. These Days op plek 19. Stond vorige week nog op plek 16. Op plek 19 vorige week was dus George Ezra Paradise. Is toch weer een plaatsje geklommen. Staat nu op plek 18. En Selena Gomez, Back to You, hoorde je natuurlijk ook net. Staat nu op plek 17. Stond vorige week nog op plek 14. Is drie plaatsen gezakt. En Kanye West, ja, Algo. Ik, eh, ja, sorry, ik ga hem echt niet meer draaien. Maar hij staat nu op nummer 16. Stond vorige week op nummer 20. Als dit de nieuwe nummer 1 hint wordt, kan ik je wel alvast zeggen. Dan denk ik dus letterlijk en figuurlijk dit. You have got to be kidding. Ja, dat. Echt. Ja, maar echt ook. Ja, eh, Jess Glynn, I'll Be There vind je op plek 15. Heeft flinke sprongen gemaakt. Stond vorige week nog op plek 26. En op eh, plek 14 hebben we Ariana Grande met No Tears Left To Cry. Stond vorige week op plek 15. Childish Gambino is een tip dus nog geweest van Quinten een paar weken terug. Stond vorige week op plek 6, maar moet het nu doen met plek 13. En Kygo featuring Miguel Remind Me To Forget vinden we op plek 12 deze week. Stond vorige week nog op plek 13. En Drake Nice For What stond vorige week om 9. Pakt nu plek 11 aan. En op nummer 10 hebben we Anne-Marie met 2002. En daar gaan we ook nu gelijk naar luisteren. Dan komen we straks weer bij jullie terug. En dan gaan we eens even wat nieuwtjes even bijpakken. En misschien nog ander geklaag. Maar uh, we gaan nu genieten van echte muziek. The day you kiss my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. But acting like grown-ups like we are in the present Drinking from plastic cups Singing love is forever and never Well, I guess that was true Jazeker, zeker. Dat was David Guetta, Flames samen met Sia. Ja, we hebben eh, onder het mom van het voetbal... we blijven er toch een beetje in hangen. Dat, dat, eh, maar dat op zich niet erg. Er zijn natuurlijk hè, onder het voetbal... en dan even niet alleen naar het WK even gekeken... zijn er eh, genoeg rare dingen. Ehm, mhm. Zo is er dus ook de top 10 uh, uh, duurste eh, transfers in de voetbalwereld. En eh, er was, vorig jaar was er een belachelijk bedrag. Maar echt waar, de bedragen die hierboven komen zijn ook eh, exorbitant hoog. Dus we gaan eens even aftrappen. We gaan naar de nummer 10 gaan wij toe. En op nummer 10 hebben we in ieder geval Angel Di Maria. die is, heeft een transfer dus gehad van 75,6 miljoen. is hij door, even kijken, door Manchester United overgenomen. En dan hebben we op 9 Zidane Zidane. Ja, dat denk ik ook wel bekende. 77,5 miljoen. Daarvoor eh, werd hij eh, overgekocht eh, van Juventus naar Real Madrid. En nummer 8, Patrick, wat heb jij daar staan? James Rodriguez. Voor, voor 79,8 miljoen. Jeetje, Mina. En hij is toen, waar is hij toen naartoe Naar Monaco. van, Nee, naar, naar, ook naar Real Madrid. Ja. Hij is ook naar Real Madrid gegaan toen. Ja. Nou, dan gaan we naar nummer 7, pad. Dan hebben we daar onze bijter. Oude, oude Luis Suarez. Voor 82,3 miljoen. Ja. jongen. Ja, hij is, eh, even kijken, bij Ajax, nou ja, FC Groningen begonnen en daarna naar Ajax toegegaan. En hij is, uiteindelijk is hij ook naar Real Madrid gegaan. Eh, ja. Dus, eh, en dan, dan ah, ja, Barcelona. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Wakker worden. ah, ah sorry, sorry, sorry. Oké. Ja, deze. Romelu. Je kent hem. Romelu Lukaku. Lukaku. Lukaku. Lukaku. Ook goed. 85 <laughs> miljoen. Verdien ik het mina man. Dus is hij naartoe gegaan? Hij is van, um, even kijken, naar Manchester United overgegaan. Ja, tot op zes. En op vijf, jongens. Vijf, ja. Oh. Gonzalo Higuan. 90 miljoen. Ook weer naar Real Madrid. Wat een geld, man. Mij geven ze nog niet eens een euro. Nee, je moet geld toekrijgen om je te mogen hebben. Ja, ah, Cristiano Ronaldo, dat, daar schrok ik trouwens wel van. Die is natuurlijk ook onlangs overgegaan. Naar Real Madrid. Maar toen was hij nog niet zo als nu. Nee, maar hij heeft nu, hij is maar voor, hij is, ja, toen, eh, toen de tijd was het 94 miljoen, maar hij is nu dus maar voor 100 miljoen overgegaan. Want hij is naar Juventus toegegaan. Nee joh, het is nog niet rond. Er zijn geruchten. Oh, ah. ik had begrepen dat hij voor 100 <laughs> miljoen over was gegaan. Nee, kijk, uh, ze, er was eerst een gerucht dat hij voor 1 eh, biljoen weg zou gaan. Nee, dat gaat niet gebeuren. ja, maar dat was echt een gerucht. Ook naar Juventus of zoiets. Nee, nou, doe normaal. Ja, dat, maar dat gaat niet gebeuren. Want nu is het, het transferstom is dan verlaagd naar 100 nou, 12 miljoen of zo, maar dat gaat hij sorry, niet voor maar dit is echt... Ik denk dat hij gewoon blijft. Ja, dat denk ik ook wel, maar sorry, dat is echt, echt te gek, dat verpest het voetbal. Ja, Garrett eh, Bale eh, is eh, ook zeker niet de minste. Die is dus ja, voor 100 miljoen is hij uiteindelijk overgegaan. En ja, je zegt het eigenlijk al. Dat is ja, niet normaal. Hij is van Tottenham Hotspur naar Real Madrid toegegaan. Dus voor 100 miljoen euro. Ja. En, ja nummer 2, vul hem maar aan, pad. Paul Pogba. Voor 105 miljoen. Ja, wat een geld hè. Dat is echt niet normaal. ja. Manchester United. En ja, dan nu de ergste. Dit is eigenlijk denk ik wel de meest besproken transfer denk ik, van, van vorig jaar. Ja. Dat is Neymar. Neymar voor maar liefst... Uh, <laughs> 222 miljoen. Precies, ja, dat dus. Alsof het niks is. Als je het heel snel zegt, ja, is het net niks. het is echt... Nou ja, 222 miljoen. Dat is, dat is de meest besproken transfer eigenlijk. Maar er van, komt er eh, eentje aan. Van, van, dit jaar. Er komt er eentje aan die gaat eh, hem overklassen gaat hem overklassen? Weet ja, je het zeker? Dat weet ik zeker. En dat gebeurt dit seizoen na het WK. Nee, toch? Jawel. Nou, wie dan? Het zijn allemaal geruchten. Ga ik nog niet zeggen. Jij gaat nog niks zeggen, maar waar, welke speler, waar hebben we het over? Ik denk uiteindelijk wel Cristiano Ronaldo, dat hij misschien... Ja, Er zijn heel veel geruchten natuurlijk die over hem gaan. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar die geruchten gaan er nog wel echt wel om. Dat die... Maar niet voor die 112 miljoen. Ik denk dat hij wel weggaat naar Juventus. Nou. Maar dan denk ik dat hij voor zeker 300 miljoen weggaat. Ja, dat is wel uh, wauw. Ja, oké. Okay, eh, ja, dit, dit waren dus eigenlijk de tien duurste transfers. En moet je je bedenken waar wij eigenlijk voor moeten werken. Dat verdienen hun dus eigenlijk wel met zo'n transfer. Ja. En dat is, dat is gewoon echt, echt niet, maar dan ook niet normaal. Echt waar. Maar het voetbal is nou eenmaal een hele populaire sport. Een sport waarin eh, ja, veel geld op gaat. Echt achterlijk veel geld. En ik denk dat het altijd wel zo zal blijven. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen, de vrouwen hebben het ooit wel eens gezegd. Maar het vrouwenvoetbal vind ik dat het ook wel beter betaald mag gaan worden. Want ze worden steeds beter. Ja, ja. Maar niet zo, eh, het moet niet zo gek worden als het eh, mannenvoetbal. Nee. Maar ze zijn ook acteurs, hè, dus ze moeten ook acteurgeld nog eh, krijgen, weet je. dat, dat... maakt het zo duur. Ja, de man die zijn centen ook goed heeft verdiend, dat is dus de volgende artiest. Dat is Chesto en Primi met, met de plaat Jackie Chan feestje vieren, jongens. Het is zaterdag. Let's go. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.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 I just ordered sushi from ain't gonna, I ain't gonna fall back. I'm on all I, I'm taking on, taking on me, taking on me, mm, baby. All I, I ever ask, ever ask, are you gonna, are you gonna be my lover tonight? I take you with, take you with me, take you with me. Mm. What if I left? That ain't made no sense, and you tell your friends, and they all. het is bijna tijd jongens. Want het is tijd voor het volgende repertoire. Want het is bijna tien voor negen. En dat betekent eigenlijk maar één ding. En dat betekent dat wij de nummer 10 tot en met één gaan onthullen aan jullie. En eh, ja, ik ben benieuwd of jullie er klaar voor zijn. Want wie zal het nou zijn? Wie staat er op nummer 1? Gaan we nu achterkomen. Inderdaad, zoals we dat al zeggen, we gaan er nu achter komen. Want we gaan beginnen bij de nummer 10. Anne-Marie met 2002 vinden we daar, want die stond vorige week nog op plek 7. Op plek 9 hebben David Guetta en Sia met Flames. Stond vorige week nog op plek 12. En op plek 8 hebben we deze week Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. En op plek 7 hebben we Cardi B. Ook weer met Bad Bunny en J Balvin. En I Like It stond vorige week nog op plek 10. Chesto, Primi en Post Malone. Jackie Chan op 6. Vorige week nog op 8. En Dennis Lloyd, Nevermind, hoorde je net. Staat op 5. Stond vorige week nog op 4. Dus is een plaatsje gezakt. En 5 Seconds of Summer, Young Blood. Young Bloody Bloody. Staat op 4. En op plek 3 hebben we Post Malone, Better op 3. En ja, Kelvin Harris, Dua Lipa staan natuurlijk hoog genoteerd. Staan eigenlijk op nummer 2 deze week. Hmm. En dat betekent voor de mensen die een klein beetje hebben opgelet... weten dan ook wel gelijk wat gelijk de nummer 1 is van deze week. Jason Derulo heeft ooit een keer een nummer gemaakt. Eh, die dat heette Riding Solo. En ja, deze plaat is eh, niet Riding Solo. Maar staat wel helemaal op één. Dus solo. Dat is Demi Lovato met Clean Bandit. Lovato, Clean Bandits. Ja jongens, die staat dus op nummer 1 deze week. dat is de tweede week dat hij dus op nummer 1 staat in de Euro Breakdown. Ja. Ja. Het is ondertussen 5 voor 9. Nu net. Ja, precies. En dat betekent dat we bijna aan het einde zijn. Ja, helaas. Het, is, het zit er weer gewoon op. Ja, het, is, eh, het was een, eh, een een, een rustige uitzending met veel muziek. Veel muziek, lekker chillen. En lekker relaxen. een beetje dingetje doen, je weet zelf. Een beetje voetbal kijken. Je weet het, je weet het. Geen je moet het maar weten. Ja. ja, maar we moeten het toch wel weer een beetje terughalen. want ik eh, vind eh, wel, eh, je moet het maar weten, was toch ook, ook om de spanning op te drijven. Sowieso, een beetje de rivaliteit tussen elkaar. Ja en de discussies. Ben ik absoluut met je eens. Eh. Haren trekken. Ja, ja Quinten die staat nu op eh, We Are Electric. Staat ja, ja, ja. Die gaat daar helemaal uit zijn platen gaan. Dat denk ik wel, ja. Die is daar... Eh, dan, die, Hem kennende. ja, sowieso. <laughs> sowieso. Sowieso. Ah, jammer dat, hij dat het al... ja. ja. ons niet heeft uitgenodigd of Ja, ik vind het ook jammer. Ja. Ik vind het eigenlijk belachelijk zelfs. Maar Tja. Alles wat wij voor hem hebben gedaan. En dan ja. krijg je gewoon niks voor terug. Gewoon een kech. <laughs> gewoon een kech. Oh, kech. Gewoon een kech. Oh, dat, heb ik een tijd niet meer gehoord. Kech. Ja, nou, wellicht dat we, dat we Quinten volgende week weer horen. Maar, uh, ja. dan hoor je mij niet meer. Nou, dan is is de wisseling van de wacht. We are never alone. Jongens, we gaan gewoon deze keer gaan we gewoon lekker afsluiten met een plaatje. En we gaan afsluiten omdat Quinten niet eerste gaan we afsluiten met een oude tip van Quinten die hoog genoteerd staat. Oh shit. Dat is eh, eh, Childish Gambino. Uh, waarmee wij gaan afsluiten. En weet je wat, we gaan hem gewoon lekker afzetten, in ieder geval opzetten. Jongens, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En we zien jullie en horen jullie volgende week weer. En dan gaan we weer eens even kijken wat we er dan tegenaan gaan rammen. Yes. Hey, dus, ik zeg goed weekend. Tijd om af te sluiten. Childish Gambino, This is America. Tot volgende week. now. Uh. This is America. Don't catch you slipping now. Uh. Don't catch you slipping now. Uh. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. Woo. We gon' blow like yeah. girl. Uh. that you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak know that. Yeah, Ooh, get it, get it, get it, get it. Get it. Yeah. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker.